Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Chinese regio Xinjiang zitten 21 mijnwerkers vast in een mijn. Die liep onder na overstromingen. Acht mijnwerkers zijn gered, melden Chinese staatsmedia. Het ongeluk gebeurde gisteravond tijdens werkzaamheden aan de mijn. Het lijkt erop dat de werkers zijn verrast door het water. 12 van de 21 mijnwerkers die vastzitten zijn gelokaliseerd. Reddingsdiensten proberen het water weg te pompen om bij ze te kunnen komen. Frankrijk heeft maatregelen genomen om het vaccinatietempo te versnellen. Zo wordt vanaf woensdag de periode tussen de eerste en de tweede coronaprik... met het Pfizer- en Moderna-vaccin verlengd van vier naar zes weken. Daardoor kunnen meer mensen een eerste prik krijgen. Verder kunnen alle 55-plussers het AstraZeneca-vaccin krijgen. En niet alleen kwetsbaren. Na een trage start is het vaccineren in Frankrijk op stoom gekomen. 10 miljoen Fransen hebben nu hun eerste prik gehad, een week eerder dan gepland. De eerste vlucht van een onbemand helikoptertje op Mars is uitgesteld. Het toestel zou vannacht 20 tot 30 seconden vliegen op een hoogte van 3 meter. Maar een computer op Mars blokkeerde de vlucht. Onderzocht wordt of het gaat om een softwarefout of dat er iets anders aan de hand is. Met het helikoptertje, dat maar 1,8 kilo weegt, wil NASA uitproberen hoe dat gaat, vliegen op Mars. Het idee is dat er later grotere helikopters naar Mars gaan... die plekken kunnen bereiken waar wagentjes niet kunnen komen. In Spanje heeft Real Madrid de topper tegen FC Barcelona gewonnen. El Clasico eindigde in 2-1. Daarmee heeft Real de koppositie in de Spaanse competitie overgenomen van de ploeg van Ronald Koeman. Maar vandaag kan Atletico Madrid daar weer overheen gaan. Het weer. Op veel plaatsen regen of natte sneeuw bij minima rond 2 graden. De dag begint vooral in het oosten regenachtig. Elders is het vaak droog. Vanmiddag vanuit het westen meer zon en het wordt ongeveer 6 graden.